Kees Rood met het NOS-journaal. Aad Meijboom, ICT-directeur bij de nog te vormen Nationale Politie, is opgestapt. Hij is teruggetreden na een kritisch rapport over het ICT-project dat hij leidt. De inhoud van het rapport is niet bekendgemaakt, maar er zou in naar voren komen dat er geen vertrouwen is dat Meijboom het project tot een goed einde brengt. Hij zou daarop zelf hebben besloten om op te stappen. Meiboom had als belangrijkste taak om de verschillende informatiesystemen van de politiekorpsen te stroomlijnen. Hij was eerder korpschef van de politie Rotterdam-Rijnmond. Er was toen veel kritiek op het functioneren van zijn korps tijdens de stratrellen in Hoek van Holland. Het aantal coma-zuipers dat in het ziekenhuis is beland is vorig jaar opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van kinderartsen. Vorig jaar werden 762 dronken jongeren buiten bewustzijn opgenomen. In 2010 waren dat er nog 684. De cijfers van 2011 zijn voor het eerst uitgesplitst per provincie. In Noord-Holland werden de meeste jongeren opgenomen, 251. In Drenthe het minste, nog geen 20. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels met ziekenhuizen afgesproken dat ouders van coma-zuipers worden opgeroepen voor een gesprek met een kinderarts. Het partijbestuur van het CDA praat vandaag over de nieuwe lijsttrekker. Waarschijnlijk wordt duidelijk wat de procedure wordt en mogelijk komt het bestuur ook met één of meer namen. Door velen wordt minister De Jager gezien als een belangrijke kandidaat, maar De Jager zelf heeft verschillende keren gezegd dat hij niet wil. Andere veelgenoemde namen zijn die van minister Spies en van Bijsterveld, fractievoorzitter van Haarsma Buma en staatssecretaris Bleker. Het was in het CDA gebruikelijk dat het partijbestuur één naam voorlegde aan het congres, maar het is ook mogelijk dat er een lijsttrekkersverkiezing komt onder alle leden. Het weer, de dag begint zonnig en droog, maar vanmiddag gaat het regenen. Het wordt zo'n 14 graden. Morgen ook wisselvallig en iets warmer. De maxima komen dan uit tussen 14 graden aan zee tot 17 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 so far away that it couldn't be My back hurt and rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain.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 heroes in the Liverpool rain. I'll stick by you forever, do it in vain. You travel the soothing the pain, putting a smile on my face once again. So look at the heroes in the Liverpool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 ZFM. ZFM. tu kunt je tiri pakken, rakken, palle, witte,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 demais. 心。 it's notion of despair There are people living there They're unhappy each and every day But hell is not fashion So what you trying to say? Everybody wants to say what's already been said